De andere machinist raakte zwaar gewond. De burgemeester betuigde zijn medeleven met de nabestaanden van het slachtoffer. Hij vindt het nog te vroeg om te zeggen of er op het spoor extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Daarvoor wil hij eerst het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk afwachten. Het passagiersvervoer komt weer langzaam op gang. Wel moeten reizigers rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Zeerovers hebben in de haven van de Somalische hoofdstad Mogadishu een schip overvallen. Daarbij is de kapitein gedood. Hij weigerde zijn schip naar open zee te varen. Militairen van de Afrikaanse Vredesmacht hebben korte tijd later de rest van de bemanning bevrijd. Tot nu toe lieten Somalische piraten de haven van Mogadishu ongemoeid. De haven is van groot belang voor de bevoorrading van de Afrikaanse troepen... en voor de aanvoer van voedselhulp voor de bevolking van Somalië. Na minister Verhagen houdt nu ook minister van Middelkoop van Defensie de mogelijkheid open... dat de missie in Oeruzkan in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Dat is opmerkelijk, want eerder zei Van Middelkoop dat de missie een te zware wissel trekt op de krijgsmacht. Onder andere de PvdA, de VVD en de SP zijn fel tegen een nieuwe missie. Wielrenner Theo Bos zet zijn carrière voort bij de Cervelo-ploeg. Bos maakt aan het begin van dit seizoen de overstap van de, van de baan naar de weg. Hij rijdt nu voor de Rabobank, maar kon het met die ploeg niet eens worden over het programma voor volgend seizoen. Daarop besloot Bos uit te kijken naar een andere ploeg. Dat is dus Cervelo geworden. Bij deze ploeg is oudsprinter Jean-Paul van Poppel een van de ploegleiders.